uur. Morat Terwakili met het NOS-journaal. De overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld... is de laatste tien jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Van degenen die tussen 2011 en 2020 de diagnose kanker kregen... was 66 na vijf jaar nog in leven. In de tien jaar daarvoor was dat nog 58 Dankzij verbeteringen in de diagnostiek en de behandelingen... zijn de kansen op overleving sterk gestegen voor onder meer bloed- en lymfeklierkanker. Tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner is 12 jaar cel geëist. Ook wil de openbaar aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen... in de twee termijnen toen ze president was. De Argentijnse overheid zou te veel betaald hebben bij publieke aanbestedingen... en projecten werden niet afgerond. De oud-president ontkent de beschuldigingen. In het zuiden van Mexico is opnieuw een journalist vermoord. De lokaal bekende en ervaren journalist werd in zijn auto doodgeschoten... door gewapende mannen op een scooter. Naast journalist was hij ook columnist voor een lokale krant. Zijn laatste column ging over de zaak rond de verdwijning van 43 vermiste studenten in 2014 en de betrokkenheid van lokale politici daarbij. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor zeven presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Fauci stopt in dienst van de overheid. Maar hij zegt dat hij zijn kennis en ervaring in wil blijven zetten... voor wetenschappelijk medisch onderzoek en de volksgezondheid. En dan het weer. In het westen kan een licht buitje vallen. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten... tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bijna een half uur oponthoud nog... tussen nieuw en Leidsendam. Er stond een auto met pech, maar de weg is wel vrij. En een pechgeval op de A7 bij Purmerend zorgt voor een kwartier oponthoud van Zaanstad naar Horen.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 Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent.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 Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven... te danken aan betere diagnoses en behandelingen. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord door gewapende mannen op een scooter. Hij is de vijftiende journalist die dit jaar is vermoord in Mexico. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist... tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen... in de twee termijnen toen ze president was. En dan het weer. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.